Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak. En daarom wil hij maatwerk bieden. Op 12 juli is hierover overleg. Door de coronacrisis zijn de zorgkosten vorig jaar met bijna 9 miljard euro gestegen ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS. Huishoudens, verzekeraars en de overheid gaven samen 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 475 euro per Nederlander meer dan in 2019. In de zaak van de moord op een 13-jarig meisje in Oostenrijk... heeft de politie in Wenen twee tieners aangehouden. Het gaat volgens Oostenrijkse media om twee Afghaanse verdachten... van 16 en 18 jaar oud. Het lichaam, was, het lichaam van het meisje werd afgelopen weekend gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en meerdere kneuzingen had. De verdachten moeten nog worden verhoord. De Griekse politie heeft twee gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Het gaat om werken die in 2012 uit een museum in Athene werden gestolen. Het gaat om de schilderijen Cabeza de Mujer uit 1939 van Picasso... en het olieverfschilderij Molen van Mondriaan uit 1905. Ze werden teruggevonden in een stad ten zuiden van Athene... waar ze lagen verstopt in het huis van een man. De politie heeft verder geen details naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk in welke staat de schilderijen verkeren.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 Heb je lachgas? Ik heb een bankpas. Ik hyperventileer van je dansgat. Wat wil je dansgat? Meer drankschat? Meer badras? Nee, fuck dat. Ik zag je staan en ik sprak je aan. Ik stelde voor even naar buiten te gaan.